Geert Wilders van de PVV heeft al eerder geroepen dat hij vindt dat de terrassen gewoon open kunnen. Als mensen daar anderhalve meter kunnen houden en dat dat veiliger is dan wat er nu gebeurt. Dat ze in de parken zitten. Ook ging het over studenten. GroenLinks bijvoorbeeld wil dat nog deze week hogescholen en universiteiten opengaan. Zodat jongeren weer iets hebben om naar uit te kijken. Even je ABN AMRO-rekening checken of via de app geld overmaken, dat gaat niet echt soepel. ABN heeft last van een technische storing. Bij het inloggen gaat het vaak al mis. De bank doet zijn best om de boel gauw op te lossen. Dikke rookwolken in de buurt van Tuitjenhoorn in Noord-Holland stond een grote schuur in brand. En brandweer is nog wel even bezig om de boel helemaal te blussen. Mensen die in de buurt wonen moeten voor de zekerheid de ramen en deuren dicht houden en de rook stinkt behoorlijk. Door de lockdowns zijn in Italië en Frankrijk veel minder baby's geboren. In Spanje werden ze zelfs nooit eerder zo weinig nieuwe kindjes geteld. Het zou vooral komen doordat de economie op zijn gat ligt. Veel jonge mensen zouden het daarom niet aandurven om aan kinderen te beginnen. Op sommige plekken ga je merken dat treinen langzamer gaan rijden bij spoorwegovergangen. Die plekken zijn namelijk vaak een stuk gevaarlijker dan gedacht, zegt ProRail. Bij 137 onbewaakte spoorwegovergangen is er een groot risico op ongeluk en dus moet het worden opgelost. Dan moet je bedenken dat wij aan het regelen zijn dat wij met particulieren of met boeren in gesprek zijn om bijvoorbeeld hun een bedrag te geven zodat ze niet meer over die overweg gaan. En in sommige gevallen moeten wij er ook voor zorgen dat er een tijdelijke snelheidsbeperking beperkende maatregel wordt gedaan... waardoor een trein langzamer gaat rijden. Ook krijgen honderden NS-treinen andere kleuren aan de voorkant... zodat ze meer opvallen. Het weer. Er komt regen aan. Het wordt een graad of 9 vanmiddag. Morgen af en toe zon, maar ook pittige buien en zware windstoten. Het is morgen een graad of 11. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Jolande van der Velde van de ANWB. In de regio Noord-Holland is het langzaam rijden op de N247 Amsterdam-Hoorn. Tussen de aansluiting met de A10 en Broek in Waterland 3 kilometer met zo'n 10 minuten oponthoud. Door een ongeluk is de N244 Alkmaar-Edam in beide richtingen dicht tussen de Rijp en Middenbeemster.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 Y dime qué quieres beber. Es que tú eres mi bebé. Y de nosotros, ¿quién va a hablar si no nos dejamos ver? yo soy dolce, a veces vulgar. Y cuando te lo quito, los paris, las copas de vino, las libras de Mari. Tú estás bien suelta, yo de safari. Tú me ves el culo fenomenal, pa' yo devorarte como animal. Si no te has venido, yo te voy a esperar. En mi cama y lo voy a celebrar. Baby, a ti no me pongo, y siempre te lo pongo. Y si tú me tiras, vamos a nadarlo si por mí te lo pongo, de septiembre hasta agosto. A mis cinco lo que digan tu amiga, ya yo me enteré. Se nota cuando me ve, ahí donde no has llegado, sabes que yo te llevaré. Dime qué quieres beber, es que tú eres mi bebé. Y de nosotros, ¿quién va a hablar? Si no, no te vamos a ver. Mami, me tienes buqueado, sí, si fuera la U estuviese parqueado. Dando vueltas por el condado, contigo siempre levantado. Tú no eres mi señora, pero toma cinco mil, gastalo en Sephora. Liputón ya no compra en Pandora. Como piercing a los hombres perfora. Eh. Hace tiempo le rompieron el cora. El cora. Estudiosa, puesta para ser doctora. pero, le gustan los títeres huirleando motor para ti las 24 horas. Baby, a ti no me pongo. Y siempre te lo pongo. te lo pongo. Y si tú me tiras, vamos a nadar en lo hondo. Si por mí te lo pongo. De septiembre hasta agosto. Y a mis rincones, lo que digan tu amiga, ya yo me enteré.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 De avondklok ligt bovenop de stapel om als eerste maatregel te worden afgeschaft... heeft demissionair premier Rutte gezegd in het debat. Maar hij voegde eraan toe dat dat gezien de stand van de epidemie nu niet verstandig is. Bij het RIVM zijn de afgelopen dag 5330 nieuwe coronabesmettingen gemeld. Ruim 1000 meer dan gisteren en ook meer dan het weekgemiddelde. In de ziekenhuizen liggen nu 50 coronapatiënten minder dan gisteren. En de lockdown in het voorjaar van vorig jaar heeft in Spanje een dieptepunt veroorzaakt in het geboortecijfer. Er werden in december ruim 20% minder baby's geboren dan het jaar daarvoor. Het weer, morgen buien, kans op hagel en onweer, maar smiddags ook kans op zon. Windstoten, aan zee tijdelijk stormkracht 9 en een graad of 11. Just an ordinary day my feet on the ground. So much for that. Just an ordinary day.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 She's so much older than me, she's everything I day I drove through the suburbs. Cause how could I ever love someone? forever now. I drive alone past your street. about all the dreams that you said was yours and mine? Did you ever? ton corps au vent de la nuit, ferme les yeux. Et fais comme si j'avais pris la mer. J'ai sorti la grand voile, j'ai glissé sous le vent. van Zandvoort. like they do in Texas, please. Fold them, let them hit me, raise it, baby, stay with me.